Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een vrouw die lid was van IS en daarvoor is veroordeeld... heeft maandenlang voor vluchtelingenwerk gewerkt. Dat deed ze als vrijwilliger op de juridische afdeling. Ze kon daar in alle dossiers van vluchtelingen kijken. Of ze dat ook deed, weten we niet. Vluchtelingenwerk zegt dat ze pas sinds kort weten dat de vrouw lid was van IS... en zegt dat ze niet meer op werk hoeft te komen. De vrouw was in 2015 naar Bagdad gegaan... en moest bij terugkomst in Nederland de cel in. De situatie in de Gazastrook wordt steeds erger. De lijkzakken raken op en er is een tekort aan medicijnen. Ondertussen haalt een vrijwilligersorganisatie de lichamen van omgekomen mensen op... zodat ze terug kunnen naar hun families. Dat moeten ze ook doen voor Hamas-strijders. En dat is een best een emotionele taak, zegt deze vrijwilliger. We should honor the live and the death. That's what we're doing. And now we have to honor the, the death, the bodies that killed us. Vandaag zou de grens opengaan van de Gazastrook naar Egypte... voor buitenlanders die vastzitten in het gebied. En dat is nog steeds niet gebeurd. Een nogal bizarre fout bij ING. Een klant wilde volgens het FD inloggen in de app met gezichtsherkenning... maar kwam bij de rekening van heel iemand anders terecht. Hij kon alle gegevens zien en ook geld overmaken. Heeft hij niet gedaan. Hij belde meteen naar de bank om het te vertellen. ING zegt dat het om een fout in hun eigen systeem ging, niet bij de gezichtsherkenning. En het zou zomaar een promotiestunt van Disney kunnen zijn vandaag, want ze bestaan 100 jaar. Een aantal Europarlementariërs dat met de trein op weg was naar Straatsburg is per ongeluk in Disneyland Parijs beland. De trein waar ze in zaten nam een verkeerde afslag. Het kwam niet zover dat ze in een attractie zijn gedoken. De trein moest gelijk rechtsomkeerd maken. Na een verdraging van drie kwartier kwamen ze alsnog aan in Straatsburg... En het kwam allemaal waarschijnlijk door een wisselstoring. Het weer dan nog, vanavond op de meeste plekken droog. Vannacht koelt het af naar een paar graadjes boven nul. Morgen droog dagje, dan ook wat zon en een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Vanwege de herfstvakantie zijn de dagelijkse files wat korter dan normaal. Wat wel opvalt is de N242 van Alkmaar naar Middenmeer. Tussen Herengewaard en noord heb je ruim een half uur vertraging... en dat komt door een ongeluk op de aansluitende weg. Verder heb je 10 minuten oponthoud op de N208 van Sassenheim naar Velzen bij Eemuiden...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 I know when you in the house, so when you cruising, it's been proven. My love you abusing. I can't understand how a man got you choosing. Undecided, I came and provided my undivided. You came and denied it. Don't even try it.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 Yeah. If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby, I don't wanna know. If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby. keep it on the low Cause my heart can't take it anymore And if you're creeping, please don't let it show Oh baby, I don't wanna know van ZFM.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 Maar wanneer dat gebeurt, is nog onduidelijk. De Russische president Poetin heeft met zijn Iraanse ambtgenoot Reisi gesproken... over de situatie in het Midden-Oosten, meldt het Iraanse staatspersbureau. Over de inhoud van dat gesprek wordt niets bekendgemaakt. TUI schrapt voor de rest van het jaar alle reizen naar Israël. Het gaat vooral om citytrips naar Tel Aviv, maar ook om een groepsreis van een christelijke organisatie. Het weer, zon, bewolking en in de kustgebieden enkele bui. Het is een graad of 12. Morgen is het droog, is er flink wat zon en wordt het maximaal 14 graden.